Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Zo'n 3000 mensen hebben in de Duitse stad Mainz een protestmars van neonazies geblokkeerd. Ongeveer 50 leden van de Neue Sterke Partij waren van plan om een mars te houden door het centrum van Mainz. De politie hield hen aan de rand van de stad tegen vanwege de grote groep tegendemonstranten. Die bestond uit duizenden leden van antiracistische en antifascistische organisaties, kerkgenootschappen en vakbonden. Toen de politie de NSP wilde tegenhouden ontstonden wat opstoten. Daarbij gebruikte de politie pepperspray. Het dodental als gevolg van de hittegolf in Spanje is opgelopen tot zeker 360. Een Spaans onderzoeksinstituut heeft dat berekend. Alleen gisteren al vielen 123 doden door de hitte. Een Spaanse krant noemt als voorbeeld een medewerker van de gemeentereiniging in Madrid... die op straat in elkaar zakte. Hij overleed later in het ziekenhuis. Zijn lichaamstemperatuur was opgelopen tot 41,6 graden. Vorige maand was er in Spanje ook al een hittegolf. Toen liep het aantal doden op tot boven de 700. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben op het WK in het Spaanse Terrassa de finale bereikt. In de halve finale versloegen ze Australië moeizaam met 1-0. Het doelpunt werd gemaakt door Frederike Matla vanuit een strafcorner. Met de overwinning vestigde Oranje een record... door 18 WK-wedstrijden op rij ongeslagen te blijven. De hockeyvrouwen verdedigen morgenavond hun wereldtitel tegen Duitsland of Argentinië. De 14e etappe van de Tour de France is gewonnen door de Australiër Michael Matthews. Hij werd op de steile slotklim in Maande ingehaald door Alberto Bettiol... maar pakte de Italiaan vlak voor de finish terug en won. Matthews werd eerder deze Tour al twee keer tweede. De gele leiderstrui bleef in handen van de Den Jonas Vingegaard. Het lukte zijn rivaal Tadej Pogacar, de nummer 2, niet om de achterstand te verkleinen. Het weer. Vannacht koelt het flink af. Minima tussen 7 en 12 graden. Morgen een zomerse dag met temperaturen tussen de 25 en 28 graden.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 You got me. get your body bumping. I know you leave your situations at the door, so grab somebody and get your ass on the floor. Just get it the the I'm in this now you're so you got to dance me.